Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op het strand bij Scheveningen is gisteravond een zwemmer vermist geraakt, meldt om op West. De politie en de KNRM hebben onder meer met boten en een helikopter naar hem gezocht, maar is niet gevonden. Via Burgernet werd opgeroepen naar de man van 40 uit te kijken. Eerder op de avond werd in het water bij de Maasvlakte in Rotterdam gezocht naar een jongen van 8, maar zonder resultaat. Vandaag gaat de zoekactie verder. In Israël zijn gisteravond tienduizenden demonstranten de straat opgegaan. Ze willen onder meer dat premier Netanyahu meer werk maakt van een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Volgens de betogers is dat de enige manier om de gijzelaars terug te krijgen die nog vastzitten in de Gazastrook. Na schattingen houdt Hamas meer dan 100 mensen gegijzeld. Afgelopen week werden in Qatar de onderhandelingen over een staakt het vuren weer hervat. Komende week wordt er verder gepraat. De afgelopen tijd zijn er vaker grote demonstraties in Israël. In Vlaardingen is gisteravond de overleden loodgieter Ron van Uffelen herdacht. Om 11 uur werd er door tientallen mensen een minuut stilte gehouden. Ook werden de fakkels en vuurwerken afgestoken. De loodgieter overleed maandag onverwachts op 45-jarige leeftijd... nadat hij met hartproblemen naar het ziekenhuis was gebracht. De panden en auto's van de man waren meerdere keren doelwit van aanslagen. Twee dagen na zijn dood werden bij zijn huis opnieuw explosieven gevonden. Sociale mediaplatform X stopt per direct met zijn bedrijfsactiviteiten in Brazilië. Aanleiding is volgens het bedrijf een bevel van een rechter van het Hooggerechtshof om bepaalde inhoud te verwijderen. X zegt dat de rechter heeft gedreigd om een wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf op te pakken als niet aan het bevel wordt voldaan. Eerder dit jaar had de rechter opdracht gegeven om bepaalde accounts te blokkeren. X-eigenaar Elon Musk vond dat in strijd met de vrijheid van meningsuiting... voor gebruikers blijft X in Brazilië wel gewoon beschikbaar. Het weer, vooral in Limburg en in het oosten regen. In de loop van de ochtend wordt het droog en breekt de zon door. En het wordt vandaag 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file rond Utrecht... door de werkzaamheden aan de A2. Die is dicht richting Den Bosch. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je daardoor nog een kwartier vertraging...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 Knowing we worth more, we simply had to settle the score. That's why you see these albums and these singles in the stores. It's Big Brother, baby, trying to cash some major figures. You messing my cheese and I'll switch just like Schwarzenegger. This is Big Bro, taking over the show. time to rain. We're doing them platinum things. I know you ain't ready for me. You lose, you wear my shoes. Cherise, brand new. Me and my crew. Don't try, I flow. If your tongue don't grow, you lose control. We're just way too cold. This is Big Bro, bro. taking over the show, show with this new flow. You need to listen up this is J Rock. And I got more skills than average. Put us together, man, we're more than all of y'all can manage. Cause we be the baddest at it. This here took years of practice. And now it's only more money and it's more madness. Stuck up on a daily basis. We travel so many places. Switching so many tricks, we mixing up the names with faces. Cause they see the ice and they trip. They like to ride in the whip. But all I wanna know is if these girls is riding the. Huh? is the NADI. You didn't think I was coming at you. Giving you people a different kind of big brother flavor. I bet y'all didn't think I'd be writing these beats and making no paper. But I guess I'm a paper chaser player and it's in my nature. This is Big Bro, bro. taking over the show, show with this new flow. flow. You need to listen up and feel this won't quit. Quit. Make them hits and stack them chips. Who's this? This is Big Bro. bro.